Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft tot 20 jaar cel geëist tegen zes terreurverdachten... voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Volgens de officier van Justitie wilden de zes een aanslag van het formaat Parijs plegen. De mannen hadden volgens het OM de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis als doelwit... Tegen hoofdverdachte Hardy N. is 18 jaar cel geëist. Het OM eist een hogere straf van 20 jaar voor een van zijn handlangers... omdat hij bij zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie. Tegen de vier anderen zijn straffen tussen de 8 en 15 jaar geëist. Een voormalige docent van de Asuna-moskee in Den Haag... is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. In een video zei de man dat besnijdenis voor vrouwen wordt aanbevolen... terwijl dat in Nederland strafbaar is... Volgens de rechter heeft hij zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing en het aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Het Openbaar Ministerie had 120 uur werkstraf geëist. Bedrijven die belasting ontwijken mogen niet in aanmerking komen voor financiële steun om hen van de ondergang te redden, vindt het kabinet. Daarom worden er extra voorwaarden gesteld. Zo mag een bedrijf niet gevestigd zijn in een belastingparadijs waar geen of te weinig belasting wordt betaald. Staatssecretaris Veilbrief zegt dat je niet in slechte tijden om belastinggeld kunt vragen... en tegelijkertijd belasting blijft ontwijken. In Amsterdam is de eerste paal geslagen voor een monument voor de Nederlandse slachtoffers van de holocaust. Het zogeheten Namenmonument wordt 250 meter lang. Het bestaat uit een aantal muren die samen een labyrint van gangen vormen. Bezoekers kunnen er doorheen lopen. En in de muren staan de namen van ruim 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma... die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen en geen eigen graf hebben. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Plaatselijk kan een regen- of onweersbui ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond klaart het op, morgen weinig verandering, zon met een kleine kans op een bui... en opnieuw maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Rise and shine, come on, let's roll. Vrijdag 19 juni. 5 uur geweest, het is weekend. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 8 uur vanavond bij je. We hebben 3 uur. Welkom in Zandvoort vandaag. Welkom. Goedenavond. Hallo Zandvoort. Her name was His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copa Cabana. The high fun. 1978, Barry Manilow. En hij is zelf ook al 77 en treedt nog steeds op, deze Barry Manilow. En je hoort hem hier bij ZFM waar het bijna kwart over vijf is. En straks om half zes komt Christel weer in de uitzending.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 Never knock you try. Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad and titties. Doja Cat. Say Toch wel een van de grote zomerhits van deze zomer. Meer dan 440 miljoen streams op Spotify. Echt bizar. Maar hij is leuk. We hebben vandaag een lekkere lange uitzending. En dat derde uur. Straks van 8 tot 9 doen we het echt gewoon heel lekker smooth, rustig aan. Met lekker allemaal soft soul. En tot die tijd gewoon lekkere muziek. En iemand die straks zeker langskomt is Marvin Gaye. Maar die heeft natuurlijk ook lekker uptempos gemaakt. Zoals deze, Sunny. was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students someday, someday. the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And she looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own so I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come your Kies, Underdog, hier bij ZFM. en over nieuwe muziek. Opeens kwam vanmiddag dat bericht uit het niets. John Legend heeft een nieuw album uit. Het staat eh, volgens mij sinds vanmiddag online. Ik heb het natuurlijk meteen snel geluisterd. En ja, daar staan toch weer briljante nummers op. Deze bijvoorbeeld, I Do, van het nieuwe album van John Legend, Bigger Love. When I think about the messes I've made Think about the rest of my days oh. you stick with me or walk away. I think about all of my faults. Will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why oh, don't every time that your eyes light up like mine. I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you could ever want it as bad as I I Do. Het nieuwe album Big Love van John Legend vandaag verschenen. En wat een lekkere nummers. En ik geloof je straks in dat lekkere soft soul uur draai ik eh, nog meer van dat nieuwe album. Ja, en hoe gaan we dat dan doen met dat soft soul? Dat is heel makkelijk. Je pakt een strand. Dat klinkt dan zo. En vervolgens dat lekkere, rustige oude soul. Zoals deze. En dat straks de hele avond. Ah, de hele avond. Tussen 7 en 8. Hier bij ZFM. Even een voorproefje. Hello. May I speak to Barbara? Barbara, this is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning. happened to find your name and number. So, woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, you see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine from the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, <laughs> I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand Hier bij ZFM in de Soft Soul avond eigenlijk. Ja, lekker. Ik ga zo even Christel bellen van Liefst Zandvoort. En tot die tijd Greg Reporter in de remix. En zometeen Liefst Zandvoort met Christel. En alle nieuwe tips om te doen hier in Zandvoort. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. it? Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get clap now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap. Unreroute the rivers. Let the damn water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The, the, the, the people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard, dry land. Clap your hands now! Clap your hands now! Clap your hands now! Clap your hands now! Get ready for the wave, it might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. down, down, down, down, down, down. Dip, dip, dip, dip down and take a drink and fill your water tank. Dip, dip down and take a drink and fill your, fill your, fill your. Dip, dip, dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your, fill your. Mm -hmm, clap, liquid spirit. Clap your hands now, liquid spirit. Clap liquid spirit. Clap your hands now, liquid spirit. Cut. dip down, dip down, get, dip down, get down, dip down, dip down, get. Clap, dip down, dip down, get, dip down, get down, dip down, dip down, get Cut. dip down, dip down, Get. dip Gregory Porter in een uh, Liquid Spirit remix. luister ook vooral naar het origineel zou ik zeggen. Ja, en dan is het weer uh, half zes geweest en Christel, hallo. Hallo. Ja, daar is ze weer. Liefst uit Zandvoort, Christel. Welkom. Inderdaad. Het gaat het snel. Elke, ja, voor het weten is het weer half zes en midden weer. Ja, en is het weer een weekje later en dan is het alweer bijna begin juli. Ja, en we hebben de langste nacht bijna, of langste dag, langste dag. Toch? Ja. En ik zie op, jou, op jouw blog, zie ik van alles te doen op lange zomeravonden. Ja, inderdaad. Ik dacht, eh, naar nou, de tip van eh, deze week kan wel gaan over die lange zomeravonden. Want het is natuurlijk heerlijk om nu naar buiten te gaan, ja. wandelen, eh, fietsen. En wat ik zelf heel leuk vind om ehm, te sunset suppen. Sunset <laughs> suppen? Wat een ontzettend mooi woord. Sunset suppen. <laughs> ja. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, nou ja, het is eigenlijk gewoon dat je gaat suppen bij zonsondergang. Ja. Maar, Zelfs bij zonsopgang en overdag heb ik het niet gedaan. Oh, oké. Ja, mhm. nee, dan... Eh, <laughs> en dan is het misschien eh, beter om het op een ander moment uit te proberen. Oké. Maar nee, maar het geeft een extra mooie eh, dimensie natuurlijk, natuurlijk, om tijdens de zonsondergang te gaan suppen. En dan heb je natuurlijk nog Sunset Yoga. Mm Dat is ook op 21 juni om half tien. Oké. Ja, want ik zag de zon die gaat tien over tien onder. Dus we hebben echt, uh, het begint inderdaad allemaal om half tien zie ik op je site. En dan tot ja. kwart over tien ongeveer. Ja, dan is hij echt net onder. Dan wordt natuurlijk ook altijd meteen wat frisser. Ja. Dat, dus dan eh, is die les ook afgelopen. Maar dat is echt een eh, les die speciaal voor die langste dag, dag gehouden. Ik hoor heel erg mezelf. Dus... Ah ja, sorry, ik heb, ik, we hebben daar een probleempje mee de hele week al. Het, eh, ja. We proberen het op te lossen, maar... Nee, maakt niet uit. Maar het is... Blijf gewoon praten. Dat ik even wat raad om dan ook uit Nee hoor. Um, dan verder ja, er zijn ook mooie wandelingen nog te doen. Oké. Okay. Lote voetenwandeling bijvoorbeeld op 1 juli. Oké. Van 7 tot 10. Eh, ik weet niet of jij Michiel Menting kent. Nee. Van ademhaling en koude gewenning. Hij doet heel vaak op het strand, eh, eigenlijk elke zaterdagochtend bij het paviljoen Jeroen, kun je een ijsbad nemen. Oké, is, dat die, eh, is dat die jongen die inderdaad altijd in het ijs zit? Ja, Okay. Nou, dat is niet Wim Hof. Je hebt Wim Hof, hè, die, die doet die ijsbad. Eh, ja. Maar dit is wel de methode. Oké. En eh, vaak op eh, zaterdagochtend staat daar dan op het strand zo'n ijsbad. Maar hij doet ook blote wandelingen. En nu is er dus op 1 juli een zo'n wandeling. Oké, ik heb dat een keer in de ja. gedaan op blote voeten. Dat is heerlijk. Ja, dat is best bijzonder hè? Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel erg leuk. Ja, ja. Het is wel grappig als je dan van die wandelaars tegenkomt in volle naad met dichte schoenen. Die kijk je echt zo aan van, wat ben jij aan het doen? <laughs> Ja, ja. het is best... Eh, en ze doen het ook in de winter. Maar ik denk als je het nog nooit hebt gedaan, dan is het eh, in de zomer wel goed om te starten. Ja. En uh, op 9 juli doen zij ook met zonsondergang een ademmeditatie en een ijsbad. Dus dan, dat meestal doen ze in de ochtend, maar nu is dit ook bij zonsondergang. Dus ook gebruikmakend van die heerlijke lange avond. En dat waarschijnlijk gewoon lekkere kleine groepjes natuurlijk nu vanwege de corona. En dan zit je met zo'n klein groepje op het strand, wat heerlijk. Ja, nee, dat zijn echt hele leuke, eh, leuke dingen om te doen. En waar ik zelf heel blij van werd deze week, is dat het bericht dat Caprera toch ook open ging. Ja, ja ik zag het. Seth Special, die, eh, die heeft daar eh, allemaal optredens, zag ik al, sommige zelfs drie keer per dag. Ja. ja ze kunnen natuurlijk iets minder mensen nu herbergen, moet ik zo maar zeggen. Dus 250 geloof ik. Ja, maar het is daar zo lekker. Ja, ik, ik, weet nog dat ik het bericht hoorde dat ze de hele zomer dicht zouden blijven. Toen dacht ik echt van, oh, nou, waarom? Het is buiten. En nou, gelukkig gaan ze dus nu open. Ja. En dan kunnen we toch deze zomer nog eh, genieten van zo'n heerlijke avond bij Caprera. Ja, ja. ja, en dan Christel de Handvraag, die het hele dorp eh, de hele week al heeft. Hebben we vanavond weer zeevonk? Ja, <laughs> dat is natuurlijk ook eh, heel spannend de hele week. Iedereen had het erover. Ja. Ja, ik denk het wel eigenlijk, maar het is natuurlijk altijd een beetje afwachten. Ik ben, eh, zondag eh, had ik het gevoel van, ja, nu zal het wel zijn, maar weet je, nog ga je niet. Nou, dan zie je dus Facebook volstromen dat het dus is. En toen ben ik op maandagavond gegaan en het was eigenlijk best wel koud. En toch was het prachtig, het was er gewoon. Ja. Dus ja, ik, eh, ik, ja het zou best wel eens kunnen. Ja, ze verwachten het, verwacht het wel weer hoor, dat het bijna elke avond is. En het is lang warm geweest ook. Ja het is wel heel bijzonder dat het... Dus er eh, heel veel aandacht voor nu, omdat het zo bijzonder en heel veel is ook. Ja, het is dus echt heel veel. Eh, ja. Het is echt een bliksem die door de golven gaat. Echt... Sorry? Het is echt een bliksem die door de golven heen gaat. zo mooi. Ja, ja, het is echt heel apart. Ik heb ook foto's gezien als het bijvoorbeeld dan gaat regenen, dat het net een sterrenhemel rijdt. Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, prachtig. Nee, echt, eh, echt heel mooi. Ja, dus dat is ook eh, natuurlijk iets eh, leuks om te doen op die lange zomer. <laughs> Dus ja, absoluut. Dus naar gaan kijken. Absoluut. Dus een beetje geduld moet je daarvoor hebben en misschien wat langer wachten. Ja, het moet echt wel donker zijn. Ik ben volgens mij rond 11 uur naar het strand gegaan en ja, rond half 12, kwart voor 12 begon het pas echt. Ja, ik hoorde ook van mensen echt om 1 uur pas. En, of die al net weg waren gegaan dan om 12 uur. Ja. nou, dat is het. Je weet nooit van komt er nog meer of wordt het nog spectaculairder. Het is ja. echt, ja, nou, het is echt eh, heel bijzonder. Ja, je moet toch een beetje geluk hebben. Maar ik, ja, ik verwacht wel dat het uh, deze avond ook nog veel zal zijn, ja. ja. En als niet, dan sturen ze maar een mailtje naar jou. Waar, eh, waar is de zeevonk? Ja, <laughs> nou ja, er is zo'n zeevonk alertgroep hè, op Facebook. Ja. Dus ehm, dat werkt ook altijd wel goed. Ja, die weet niet wat ze overkomen. Hè? Die doen het al vijf jaar en opeens ontploft het. Ja, er is heel veel aandacht voor nu. En mensen, ja, het is grappig om te zien. Ja, het is ook heel bijzonder. Ja, ja. Heb je nog een geheimtip, uh, eh, Christel? Is er nog een strandtent waarvan je zegt van ja, daar moet je heen of daar hebben ze komende week iets? Of... Nou, ik zag bij Tijn Akersloot dat ze van eh, dinsdag tot en met donderdag nog een DJ op het terras hebben. Kijk. Eh, dus dat is ook eigenlijk wel altijd heel lekker. Nou. En uh, ja, dan kan allemaal niet gedanst worden en zo, maar ja, je kan wel lekker op het terras zitten en naar de deuntjes luisteren. Stiekem onder de tafel. Kan best. Ja. <laughs> Nee, hartstikke leuk. Echt, dankjewel dat je er weer was. Ik ga lekker eh, Summer Breeze voor je draaien, want het wordt 29 graden komende week. Ja, het wordt echt zomer. Nou, mooie week iedereen. dankjewel. <laughs> Tot dan. Tot volgende week. Hoi. Oh. dat was me helemaal. Lightning Brothers Summer Breeze. En daarvoor hoorde je Christel van Lisa uit Zandvoort. En eh, kijk op haar blog lisazandvoort.com. En dan zie je al die tips die zij allemaal genoemd heeft. Van sunset supper tot vogelexcursies tot blote voetenwandelingen. En allemaal meer. Kun je allemaal terugvinden op liefstuitzandvoort.com. Ja, we blijven in de buurt met een lekkere lokale plaat. Volgens mij komt hij hier uit de buurt. Ik heb hem gehoord bij onze collega Ja bij Alternative. Safe as a Secret, Little Merrot klinkt helemaal niet alsof het hier uit de buurt komt, maar het is zo fijn. I'm keeping you a secret, cause you know we shouldn't do this. Baby, don't ask questions, the less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, swear to keep you. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, I swear I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning, I know that I should be returning down the here and now. Here and now, it ain't enough for me, my love. I'm reaching for the stars above. Get settled down for nothing less. Oh, don't you see the road I've passed? And boy, you got me tempted to taste what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. of my toes where I'll keep you. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my toes where I'll keep you. I'm keeping you safe Safe as Secret, Lilith Merlot. Zoek dat op, google dat, kijk op YouTube Lilith Merlot. Ze heeft nog heel weinig eh, views, maar het is echt zo fijn. En ik heb het ontdekt bij eh, onze collega Jaap Koper bij Alternative FM. En vind je dat lekker is tot muziek, luister dan ook naar Jaap van Alternative op donderdagavond en herhaling maandagavond. Gaan we lekker door met een klassieker. Simply Red, hier is die. tell you what I'm feeling. die is dan speciaal voor die ene luisteraar die ik dan heb. Mijn moeder in Groningen. En die houdt heel erg van Simpluret. Dus speciaal voor haar, alsjeblieft. Goed, dit is nog steeds ZFM. 6 voor 6. We gaan naar het einde toe van het eerste uur. Nog twee uur te gaan hierna. Terug naar 2020. Beanie. Weer zo'n zomerhit. Super Lonely. Dit is hem.